Mark Visser met het NOS Journaal. Honderden Palestijnse gevangenen in Israël zijn in hongerstaking gegaan... om betere leefomstandigheden af te dwingen. Aan de actie zouden 1600 gevangenen meedoen. Ze protesteren tegen het willekeurig vastzetten van mensen... marteling en oneerlijke processen. De oproep voor de staking komt van PLO-leider al-Barghouti... die vastzit voor vijf moorden. Volgens Palestijnse organisaties zitten in Israëlische cellen... zo'n 7000 Palestijnse gevangenen vast. De afgezette Zuid-Koreaanse president Park is officieel in staat van beschuldiging gesteld. Park werd vorige maand gearresteerd. Ze wordt onder meer verdacht van corruptie, machtsmisbruik en het lekken van staatsgeheimen. Ze zou geheime informatie hebben doorgespeeld aan een vriendin. Ook zou ze te nauwe banden hebben gehad met grote Zuid-Koreaanse bedrijven als Samsung. Het proces tegen Park begint over een paar weken. Ze kan levenslang krijgen. In Sri Lanka is het dodental na het instorten van een afvalberg opgelopen tot 29. De bergvuilnis van 90 meter hoog bij de hoofdstad Colombo begon vrijdag te schuiven nadat er brand was uitgebroken. Vandaag hebben militairen en andere reddingswerkers het zoeken naar mogelijke overlevenden hervat. Naar schatting 150 huizen en hutjes zijn bedolven onder afval, puin en modder. Veel mensen konden op tijd wegkomen, maar er zijn nog tientallen vermisten. Het weer vanuit het noorden geregeld zon en een enkele bui, mogelijk met natte sneeuw bij 8 tot 11 graden. Vannacht winterse buien en dan de komende dagen meer zon met overdag een graad of 9 en s'nachts lichte vorst. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. File in de Randstad op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn...